Jelle Visser met het NOS-journaal. Het 15-jarige vermiste meisje uit Bergen bij Os is weer terecht en ongedeerd. Eén verdachte is aangehouden. Dat heeft de politie vannacht bekendgemaakt. Het meisje werd sinds vrijdag vermist. Gisteravond verstuurde de politie een Amber Alert. Ze was volgens de politie vlak bij haar woning meegenomen door een onbekende man in een geel-groene auto. Waar het meisje gevonden is, is niet duidelijk. De politie zegt later vandaag met meer informatie te komen. In Arnhem is gisteravond de man op straat mishandeld. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een oudere man die in elkaar is geslagen door jongeren. De man zou zo zwaar mishandeld zijn dat hij gereanimeerd moest worden. Hij zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de aanleiding van het incident is niets bekend. De politie zoekt vijf verdachten en heeft een oproep gedaan via Burgernet voor getuigen om zich te melden. Tegen een man van 24 uit Geldrop is vier jaar cel en tbs geëist... voor het bezit en verspreiden van kinderporno... en seksueel contact met drie minderjarige jongens. De man werkt als cyberspecialist bij de politie... en was scoutingleider in Eindhoven. De politie kwam hem op het spoor in een onderzoek naar kinderporno... op het zogeheten dark web. De man zou sinds 2012 kinderporno verspreiden. Volgens het OM gaf hij zijn slachtoffers huiswerkbegeleiding... en regelde hij stageplekken. De rechter doet over twee weken uitspraak. En dan voetbal. In de Champions League heeft Manchester United vanavond met 5-0 gewonnen van RB Leipzig. In dezelfde pool won Paris Saint-Germain in Istanbul met 2-0 van Basak Sehir. In Turijn won Barcelona met 2-0 van Juventus. Chelsea tegen Krasnodar eindigde in 4-0 na een goal van Hakim Ziyech. En Luc de Jong maakte namens Sevilla in de wedstrijd tegen Rennes de enige goal. Het werd 1-0. Het weer verspreid over het land vallen er buien, lokaal met onweer, hagel en zware windstoten.